start. Tijn met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Obama heeft begin september tegen zijn Russische collega Poetin op een G20-top in China gezegd dat Rusland het hacken van Amerikaanse partijen en personen moest staken. Daarna is het hacken inderdaad gestopt, zei Obama, maar de mails van de Democratische Partij waren toen al in de openbaarheid gekomen. Anne Frank is mogelijk niet verraden, maar met de andere onderduikers in het achterhuis bij toeval ontdekt. Het blijkt uit onderzoek door de Anne Frank Stichting. Tot nu toe werd aangenomen dat de onderduikers in het achterhuis werden ontdekt nadat verraders het adres hadden doorgegeven. Dat is nooit bewezen. De Anne Frank Stichting heeft nu aanwijzingen gevonden dat agenten die ochtend controleerden op illegale arbeid en bonnenhandel. Mali ontkent dat er afgelopen zondag een akkoord is gesloten met minister Koenders over de terugkeer van migranten. Koenders was namens de Europese Unie in Mali en meldde zondag dat concrete afspraken zijn gemaakt over terugkeer, grensbeheer en legale migratie. Volgens minister van Buitenlandse Zaken van Mali Diop is er alleen over gesproken. In een reactie laat het ministerie hier weten dat minister Koenders bij zijn lezing blijft. Er zijn afspraken gemaakt en daar staan handtekeningen onder. Op een bedrijventerrein in de Meern woedt een grote brand, meldt RTV Utrecht. Volgens omstanders is de vuurzee enorm en er worden knallen gehoord. De Nederlandse handbalvrouwen hebben op het EK in Zweden de finale bereikt. Oranje versloeg Denemarken met 26-22. Nooit eerder haalde de Nederlandse ploeg de eindstrijd op een Europees kampioenschap. Zondag spelen de vrouwen de finale tegen Noorwegen. En het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In het oosten kan het licht gaan vriezen.